Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Britse lagerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel... dat een no-deal-brexit op 12 april moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier May gedwongen te voorkomen... dat er een vertrek uit de Europese Unie komt zonder afspraken daarover met Brussel. Veel Britten zien de no-deal-brexit als een economische ramp. Door deze wet moet premier mee bij de dreiging van een no-deal-brexit... de Europese Unie om uitstel vragen. De wet is met één stem meerderheid door het Britse lagerhuis aangenomen. Huurders waren vorig jaar gemiddeld 38 van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huiseigenaren was dat 29 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verschil in woonlasten tussen huurders en huiseigenaren neemt al jaren toe. Dat komt volgens het CBS vooral doordat huurders meer huur zijn gaan betalen... terwijl de hypotheekrente voor huiseigenaren flink omlaag is gegaan. De minst welvarende huishoudens zijn verhoudingsgewijs... het grootste deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Twee advocaten van de terreurverdachten die vorig jaar zijn opgepakt in Weert en Arnhem hebben zich teruggetrokken. Ze willen hun cliënten niet meer verdedigen uit angst voor een Amerikaans inreisverbod, meldt RTL Nieuws. Onlangs is Belgische en Nederlandse advocaten de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd nadat ze terreurverdachten hadden bijgestaan. De advocaten willen anoniem blijven omdat ze vrezen alsnog problemen met Amerika te krijgen. De verdachten worden nu verdedigd door een kantoorgenoot. En Amsterdam gaat maatregelen nemen om, om ontwrichting door criminelen tegen te gaan. Volgens de gemeente speelt de stad een belangrijke rol in de internationale cocaïnehandel... en wordt veel drugsgeld in de stad witgewassen via vastgoed, horeca en de detailhandel. Ook in de taxibranche is er volgens Amsterdam veel mis. Chauffeurs werken vaak zwart, vervoeren criminelen en werken mee aan mensenhandel. De gemeente gaat de ambtenaren nu trainen om ontwrichting te herkennen. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 2 graden.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 Waarom zou je dat doen? Het is net tegen een muur praat. de tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net tegen een muur praat.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 Maybe there is uh, something that I. time. You and me behind closed doors. Oh, talk to me now. you are about to be my main squeeze. Take trips, cop shiny things. Girl, just come with me. Oh, now mama, go ahead, do the damn thing.